Volgens politie en justitie zou de zaak in de doofpot zijn gestopt. In een open brief schrijft Halsema dat er van een doofpot geen sprake is. Ze schrijft dat haar zoon inderdaad een verboden nepwapen bij zich had... en dat hij met vrienden op de woonboot had zitten klieren. Halsema schrijft dat haar zoon inderdaad een fout heeft begaan... maar dat hij geen extra publieke straf straf verdient omdat hij Halsema's zoon is. In Rotterdam is gisteravond een fietser overleden na een aanrijding. De automobilist reed na de botsing door en toen leefde het slachtoffer nog. Hij werd op straat gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen. De politie heeft de hele nacht gezocht naar de automobilist. Rond half vier werd hij gevonden en aangehouden in Rotterdam over Schie. Het aantal mensen met mazelen is wereldwijd flink toegenomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn bijna drie keer zoveel besmettingen gemeld als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Afrika is het aantal besmettingen enorm toegenomen. In Europa raakten in de eerste helft van dit jaar al meer mensen besmet dan in heel 2018. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de grootste uitbraken... in landen waarin verhouding weinig mensen zijn ingeënt. De meeste meldingen kwamen uit Congo, Oekraïne en Madagaskar. De arbeidsmarkt is weer krapper geworden, meldt het CBS. In het tweede kwartaal daalde de werkloosheid en steeg het aantal vacatures. Dat is al zes jaar zo. Het aantal vacatures is nu drie keer zo hoog als op het dieptepunt in 2013. Vooral in de handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening is veel werk te vinden. Het weer, plaatselijk een bui, ook periode met zon.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 Oud en nieuw een beetje door elkaar heen. dat was El Giro. Lekker wakker worden. En dat geldt ook voor uw presentator, die nog niet helemaal wakker is. Wij gaan door met Ava Max. Lekker nieuwe muziek. Doei. En dat was Ava Max, So Am I. Wij gaan even terug naar de jaren 80 en 90. Dave Bowie en daarna Bananarama. get things. was David Bowie om kwart over acht precies. Door met Bananorama. Panorama hier op ZFM. Live vanaf de Tolweg in Zandvoort. Buiten schijnt de zon. Het is eh, ja, nog maar 15 graden of zo. Het wordt ook maar 20 graden. Daar zouden we in, eh, in februari heel blij mee zijn. Maar eh, nu mag het eigenlijk wel wat meer. wat jij Nielsen? Het is ijskoud.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 Wij gaan door om lekker warm te worden met Bruno Mars, Finesse. Lekker oude remix. wrist. Diamonds up and down my chain. Uh-huh. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. I be popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance. Like, hey. flexing on the gram like, hey. hit that little John. Okay, okay, okay. Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid. Ow. Ooh, don't we look good together? together. There's a reason why they watch all night long. All night long. Bruno Maas hier op ZFM. Wij gaan door met Havana van Camila Cabello. Cabello over die mooie stad Havana met ook een hele mooie boulevard. En als je daar loopt, dan hoor je allemaal Spaans om je heen en dan versta je er helemaal niets van.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 En het is drie over half negen. Dus als je half negen op moet, opschieten. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida En dat was Julio Iglesias voor het optimale zomergevoel. Ook hier in Zandvoort, waar nu echt de zon schijnt. Dus als je via de stream vanuit het binnenland naar ons luistert... in Zandvoort schijnt de zon. Eigenlijk altijd. En we gaan door met een Zandvoortse artieste, Wendy Moore. En ik blijf hem gewoon draaien tot het een grote hit is. Wendy Moore met So Over Fake Friends. smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm so over fake friends. 'Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me. Not I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to fight me just to leave me out. I see now you really feel I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to? Dat was de Zandvoortse Wendy Moore die het helemaal gehad heeft met haar fake vrienden. Kijk ook even op de YouTube van, eh, van ZFM. Daar staat nog een eh, opname van Wendy Moore... dat ze hier in Alternative FM was. dat was echt ontzettend leuk. Wij gaan door met iets totaal anders. Het is uh, eh, 20 voor 9. Barry White. Ach, waarom ook niet? I've heard people say that... too much of anything is not good for you, baby. I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not oh. enough. It's just not enough. Oh, baby. ZFM. My darling, I can't get enough your love, baby. know, I don't know why. I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here Perry White. misschien moet ik ook maar een beetje bas in mijn stem draaien. Goed, wij gaan door met een eh, hele andere praat. Veel rustiger. We gaan even relaxen. We hebben wel genoeg eh, drukte gehad even. Het is bijna kwart voor negen. We doen rustig aan met Charlotte Kinsboer. Met Hey twee keer Hey Joe. Eerst eh, van eh, Charlotte Gainsbourg, de dochter van Serge Gainsbourg. En daarna eigenlijk het origineel. En dat moet er gewoon achteraan. En ik kon het ook niet laten om er gewoon tussendoor te gooien. Ik vertelde je al dat we oude en nieuwe muziek draaien. Nou, nieuwer dan dit is er niet. Het is eh, van afgelopen weekend. De allernieuwste van Ariana, Ariana Grande. En die begint een beetje raar. Ik moest er ook een beetje aan wennen. Maar goed, hier is die Boyfriend. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't a thousand. feel like we just in love Cause baby, when push comes to shove damn baby, I'm a train wreck too I lose my mind when it comes to you I take time with the ones I choose And I don't wanna smile if it ain't from you, yeah I know we be so complicated Loving you sometimes drive me crazy Cause I can't have what I want and neither can you You ain't my boyfriend I don't want you to say nobody But you ain't my boyfriend, boyfriend I girlfriend, girlfriend But you don't want to nobody else nobody I wanna kiss you, don't wanna miss you But I can't be with you, cause I got issues Yeah, on the surface, seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fun go you Ari Grande met de allernieuwste You Ain't My Boyfriend. En dan gaat er op internet en zelfs op de drie NPO-site eh, gaat van alles mis. Van wat bedoel ze daarmee? You Ain't My Boyfriend, is er iets mis? Ach ja, grote problemen allemaal. Wij gaan door met Black Slate Amigo. En ik draaide hem twee weken geleden al. En toen kreeg ik echt zoveel leuke reacties erop. Dus ik dacht, doe het gewoon nog een keer. Ook al is het buiten maar 15 graden. Amigo van Black Slate. ZFM. Omigo. voor 9. En dat was Omigo van Black Slate. Wij gaan door tot de klok van 9 uur met Chris Ria on the beach. Ja, waarom ook niet? Kan hier in goed gewoon. Het water is 18 graden. ben net zo warm als de lucht.